Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oud-minister Borst is waarschijnlijk om het leven gekomen door een misdrijf, zegt de politie. Borst werd maandagavond doodgevonden in de garage van haar huis in Beeldhoven. Al snel werd duidelijk dat ze geen natuurlijke dood was gestorven. Er werd uitgegaan van een ongeluk of een misdrijf. Uit verder onderzoek is nu gebleken dat de oud-minister van D66... waarschijnlijk door geweld om het leven is gekomen. De familie van Borst is hiervan vanochtend op de hoogte gesteld. D66-leider Pechtold noemt het nieuws in- en intriest. Ook politici van andere partijen reageren geschokt. In de Tweede Kamer was een korte schorsing van de vergadering toen het nieuws bekend werd. De drie hoofdverdachten van de examenfraudezaak op de Rotterdamse Ibn Galdoen school zijn veroordeeld tot een maand gevangenisstraf en werkstraffen van 170 uur. Ze hoeven niet de cel in omdat ze al zo'n 30 dagen in voorarrest hebben gezeten. Zes verdachten kregen lagere straffen, variërend van een week cel tot een werkstraf van 130 uur rechter acht bewezen dat ze vorig jaar de school zijn binnengedrongen via een dakraam en de opgave hebben gestolen van 27 examens. Die verkochten ze aan zo'n 150 leerlingen. De uitspraak tegen de twee minderjarige verdachten volgt later vanmiddag. De wapenstilstand in Homs is met drie dagen verlengd, heeft de gouverneur van Homs gezegd tegen persbureau Reuters. Door de langere wapenstilstand kunnen meer mensen uit het centrum van Homs worden geëvacueerd. Sinds het begin van de evacuatie afgelopen vrijdag zijn zo'n 1400 mensen vertrokken. De gouverneur zegt dat 220 mannen nog worden vastgehouden omdat het mogelijk opstandelingen zijn. Het weer vanuit het zuiden gaat het regenen. In Limburg kan wat natte sneeuw vallen. Het is 3 tot 8 graden. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen geregeld zon en 7 graden. Later in de middag en avond gaat het opnieuw regenen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Dat viel in de Randstad bij Amsterdam op de A10 tussen knooppunt Koenplein en Westpoort 2 kilometer.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 het is alweer het eh, tweede uur van Matchbox nummer 14 op 13 februari 2014. En we gaan door met eh, een uur lang heerlijke muziek. En eh, zet de luidsprekers maar even wat harder, want we gaan de eerste twee nummers lekker pittig van start. Eerst The Dire Straits met Heavy Fuel en daarna The Animals met I'm Crying. En er komt nog veel meer. Veel plezier. If you wanna niet mee om de House of the Rising Sun op te volgen... maar dit was een eh, behoorlijk goede poging. I'm Crying, geschreven door Eric Burden en Alan Price. En we begonnen met een eh, nummer van de laatste studio-LP van de Dire Straits... On Every Street, het nummer Heavy Fuel. Dan gaan we nu naar een eh, album van Cat Stevens uit 1971, Teaser and Firecat. Nou, die kan je eigenlijk helemaal achter elkaar draaien. Een fantastisch album, maar wij draaien een van de allerbekendste nummers... Morning Has Broken. En op de piano kun je ook nog horen Rick Wakeman. Ja, ook alweer 34 jaar oud. The Cure en A Forest. Hou eens op, jongens. Dat is mooi geweest zo, hè? Dat dacht ik ook. Ehm, a Forest, zei ik dus, van The Cure. Dan zijn we nu weer toe aan onze reguliere cliff hit. En deze komt uit februari 1961. Haalde niet eens de eerste plaats, maar de maximale derde plaats was de beste score voor Cliff. Met dit nummer onder andere geschreven door Norrie Paramore, Theme for a Dream. You are my theme for a dream. Yes, you are. child. Cliffhit, A Theme for a Dream, uit eh, februari 1961. En dan zijn we toe aan onze instrumentalen van dit tweede uur. En ik eh, bedenk me nu net in het eerste uur hadden we het niet eens zijn. Volgende week maken we dat even goed. Hier is eh, van het album The Mason Williams Phonograph Record... het nummer Classical Guest van Mason Williams. gitarist. En ik, eh, ik wou eerlijk gezegd dat ik dat ook maar kon. We hebben het geprobeerd. <laughs> het was nou niet echt succesvol, mag ik wel zeggen. Eh, Classical guest, geweldig nummer. We gaan naar 1971, naar Gilbert O'Sullivan. En die hoorde je om kwart voor één al bij Ruud. Alleen met een ander nummer. Hij speelde Get Down. En wij spelen weer iets heel anders natuurlijk. Eh, luister maar, zou ik zeggen. Gilbert O'Sullivan en I Wish I Could Cry uit 1971. Verleden week draaiden we uh, eh, eh, PhD met I Won't Let You Down uit 1981.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 I fooled around, but tell me now just who is hurting you. And I should have known better. should not know better to take a chance on ever dan hebben we die belofte in ieder geval vast ingelost. Dat was Jim Diamond and I Should Have Known Better. Dan gaan we nu naar eh, I Went To Your Wedding. En als ik dat, die titel hoor, dan moet ik altijd denken aan de uitvoering van Spike Jones. Hilarisch is die, eerlijk gezegd. Maar die gaan we niet draaien. Wij draaien de uitvoering van Patty Page. The organ was playing, my poor heart kept saying, Your dreams, your dreams and I was crying too. The teardrops were falling because we were was crying, your father was crying, and I was crying too. The teardrops were falling because. Some distant bell starts chiming and you wanna see her. You wanna see her, oh yeah. So you wait, you wait and wait. Girl, don't come. The time rolls on, those minutes fly by. You wanna go, but just to try, guys. come. You've been stood up, tears fill your eyes. Oh, you hurt inside, you wanna die. Oh, You have a date for a best date tonight. Some distant bells was erg magertjes voor eh, Sandy Shaw met hits in Nederland. Deze haalde net de top 40, boven de 23 e plaats. De grootste hit voor Sandy in Nederland was Long Live Love. Girl Don't Come werd geschreven door Chris Andrews. En dan gaan we nu naar eh, een Spaans nummer. En mijn Spaans beperkt zich ongeveer tot... Eh, una cerveza de, boril, de baril, por favor. En dan houdt het wel op. Maar we krijgen Spaanse les van Mocedades. Er is toe. promesa eres tú, eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa. Spanje in 1973 een tweede plaats op het Eurovisie Songfestival. En dan gaan we nu even een plaat draaien die origineel in 1967 kwam, gemaakt door Dandy Livingston. En in de jaren 70, 19, eh, eh, nee, 1980 moet ik zelf zeggen, eh, opnieuw werd uitgebracht door de Specials. En op de Specials uitvoering en die van Dandy Livingston speelt Rico. En die speelde daar saxofoon. Hier is A Message to Rudy. 1, 2, 3, vouwen. Goedemiddag. I'm Uh, eh, Jan en Kaz en André en Pierre, Brainbox en Doomsday Train. Ehm, we gaan een plaat draaien van Chuck Berry. En eh, we hebben even een quote van John Lennon erbij. If you try to give rock and roll another name, you might call it Chuck Berry. en John Lennon couldn't be more right. Als je hem uh, rock'n'roll een andere naam wil geven, doe dan maar eh, Chuck Berry. Tussen 4 en 6 gaat Hans het hebben over Valentijnsdag. En wat is er dan een mooier nummer om mee af te sluiten deze matchbox dan dit. nou de Beatles zijn of niet. Last Paul en Mary Ford die breiden er gewoon een eind aan. Dit was eh, Matchbox nummer 14. En eh, de komende twee uur, dan is Hans er weer. En hij gaat het over Valentijnsdag hebben.